Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land klaar is voor verkiezingen. Ook als de oorlog met Rusland nog niet is gestopt. Wel wil hij dan garanties van de Verenigde Staten en Europa... dat die verkiezingen veilig kunnen verlopen. Zelensky zegt dat hij gaat vragen om aanpassingen van de kieswet... zodat er in oorlogstijd kan worden gestemd. Eerder wilde Zelensky steeds geen verkiezingen in oorlogstijd... omdat er zorgen waren of dat wel veilig en eerlijk zou verlopen. Verkiezingen in Oekraïne zijn een eis in het plan van de Amerikaanse president Trump om de oorlog met Rusland te stoppen. Er komt een nachttrein van Amsterdam naar Milaan. Vanaf juni kunnen reizigers drie keer per week opstappen in Amsterdam of Brussel. Ook de terugreis kun je drie keer per week maken. De verbinding wordt gestart door het Nederlands-Belgische spoorbedrijf European Sleeper... die ook al nachttreinen naar Praag rijdt. Een enkeltje naar Milaan in een simpele slaapcoupé zal ongeveer 80 euro gaan kosten. Het bedrijf wil binnen enkele jaren ook een nachtverbinding met Barcelona opzetten. Het zeehondencentrum in Lauwersoog merkt dat er steeds meer zeehonden verstrikt raken in afval. Dit jaar zijn 45 meldingen gedaan van zeehonden die ergens in vastzaten... en soms forse snijwonden hadden opgelopen. Binnen tien jaar is dat aantal vier keer zo groot geworden en sommige dieren overleven het niet. Het Zeehondencentrum roept iedereen op om zijn afval op te ruimen. De Drentse gemeente Westerveld gaat voortaan uitleggen waarom bomen gekapt moeten worden. In plaats van een gele stip komt er een QR-code op de boom. Als je die scant met je telefoon krijg je meer informatie over de kap... en ook een interactieve bomenkaart van de hele omgeving.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

learn to depend on me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 chance that mine, she'll play. ZFM. ZFM. Never running high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 I wanna oh. love you, oh, baby, baby, oh, baby. I wanna be a man. <laughs> van Zandvoort. Dit is ZFM. head. Strap into some heels that hurt. You should have kept my undershirt. You're like 22 girls in one.